uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Roken op het werk, maar ook in scholen, speeltuinen, sportclubs en de kinderopvang... wordt helemaal verboden, meldt RTL Nieuws. Verder wordt een pakje sigaretten fors duurder, mogelijk 10 euro per pakje. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord van kabinet, bedrijfsleven... en maatschappelijke organisaties, waar nu de laatste hand aan wordt gelegd. Ook alcoholgebruik wordt aangepakt. Op de lange termijn, in 2040, mag er alleen nog bij bepaalde gelegenheden drank worden geschonken. En staatssecretaris Blokhuis hoopt het akkoord eind deze maand klaar te hebben. Er is een voorlopige deal over de brexit. De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn eruit met elkaar. Vanavond komen alle Britse ministers langs bij premier May op Downing Street 10... om de details door te nemen over het vertrek van de Britten uit de EU. Morgenochtend zou May het kabinet bij elkaar hebben geroepen... om de overeenkomst door te nemen. En vooral de toekomst van de grens tussen Noord-Ierland en Ierland... was een slepende kwestie tijdens de onderhandelingen van de afgelopen tijd. De woonadressen van ZZP'ers worden uit het online adressenbestand van de Kamer van Koophandel geschrapt. Een motie daarover is aangenomen door de Tweede Kamer. Afgelopen donderdag besloot de Kamer van Koophandel zelf al de telefoonnummers uit het online adressenbestand te verwijderen. Dat gebeurde na aanhoudende klachten van ZZP'ers. En gelijk daarna werd de motie over de woonadressen ingediend. En cadeaukaarten blijven minimaal twee jaar geldig. Nu is dat nog één jaar. De Tweede Kamer stemde in met een voorstel van het CDA om dit wettelijk te regelen. veel kaarten zijn overigens langer geldig dan twee jaar. De boekenbon bijvoorbeeld drie jaar. In heel Nederland liggen nog cadeaubonnen die samen miljoenen waard zijn. Volgens de Consumentenbond laat 1 op de 10 huishoudens de geldigheid van zo'n bon wel eens verlopen. En dat zou jaarlijks miljoenen euro's aan te goed kosten. Het weer nog bewolkt.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 Het is gedaan met je rust gedaan met stilte. De komende uren gaat het stof uit je oren. Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie Angela Jansen. De Rockridge. Het is dinsdagavond 8 uur en dat betekent weer twee uur lang heavy metal.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 All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. now? Keep rolling, rolling, rolling, rolling. rolling, Now I know y'all be loving this shit right here. Biscuit is right here. People in the house put their hands in the if you don't care, then we don't care.